Panzerwagens zijn door de belangrijkste barricade gebroken bij de Zakenwijk. Daar hebben zich duizenden aanhangers van de oppositie verschanst. Er wordt over en weer geschoten. Boven de wijk hangt dikke zwarte rook van brandende barricades. Gisteren mislukte een poging van de Thaise Senaat om te bemiddelen. De regering van premier Abhisit wil praten met de oppositie als de Roodhemden het kamp verlaten. De Roodhemden eisen het vertrek van de regering. Bij crematies wordt lang niet al het goud dat overblijft ingezameld. Het Goede Doelenfonds van de crematoria loopt daardoor jaarlijks een miljoen euro aan inkomsten mis. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Vereniging van Crematoria, meldt het tv-programma Nova. Bij een crematie blijft gemiddeld anderhalve gram aan gouden vullingen en andere kostbaarheden achter. Slechts een halve gram wordt ingezameld. De Vereniging van Crematoria noemt dat verschil vervelend... omdat er minder geld overblijft voor liefdadigheid. Terugvinden van het goud is niet de hoofdtaak van de crematoria, zegt de vereniging. Volgens de vereniging is de hoeveelheid te klein om mee te frauderen. Na maanden van onderhandelen is er een akkoord over nieuwe sancties van de Verenigde Naties tegen Iran. Dat land wordt gestraft omdat het weigert te stoppen met het verrijken van uranium. Het resolutievoorstel wordt later vandaag voorgelegd aan de VN-veiligheidsraad. De Amerikaanse minister Clinton heeft het tien pagina's stellende sanctieplan bij de Veiligheidsraad ingeleverd. Ze benadrukt dat ook Rusland en China het compromisvoorstel steunen. Die landen hebben nieuwe sancties lang tegengehouden. De sancties houden in dat nu ook de Iraanse bankensector en industrie worden geboycott, zolang Iran uranium verrijkt. Maandag sloot Iran wel een akkoord over het verrijken van uranium met Turkije en Brazilië, maar westerse landen blijven bang dat Iran in het geheim aan een kernwapen werkt.